Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie wil dat de bestormers van het Maasgebouw in Rotterdam hogere straffen krijgen. Het OM gaat daarom in beroep tegen straffen die een politierechter heeft opgelegd. Zes relschoppers kregen dinsdag tussen de 100 en 180 uur werkstraf, een stadionverbod en een gebiedsverbod. Een lichtere straf dan het OM had geëist. De rechter vond dat terecht omdat er foto's van de verdachten waren gepubliceerd, terwijl daar geen wettelijke basis voor was. Het OM is het daar niet mee eens en wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over het gebruiken van foto's van verdachten in de media en op billboards. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd vanwege grote financiële problemen. De overheid krijgt 45% van de aandelen in handen. Afgesproken is dat de regering 4,5 miljard euro aan leningen omzet in aandelen in de bank. Bankia is de vierde bank van Spanje. Zo'n 10 miljoen Spanjaarden hebben er een rekening. Bankia is ontstaan door een fusie van zeven regionale spaarbanken. De problemen bij Bankia zijn ontstaan door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. In Griekenland is ook de tweede poging mislukt om een coalitieregering te vormen. De partijen Syriza, PASOK en Nieuwe Democratie worden het niet eens... omdat Syriza af wil van de afspraken met de EU en het IMF over bezuinigingen. De twee andere partijen voelen daar niets voor... omdat Griekenland dan niet meer kan rekenen op miljardensteun... De leider van de radicaal linkse partij Syriza, Tsipras, geeft morgen zijn formatieopdracht terug. Het weer, in het westen kans op een bui, in de rest van het land droog, het is een graad of 13. Overdag broeierig, veel bewolking en buien met kans op onweer, hagel en windstoten.